De mensen die in Cairo de straat op waren gegaan waren met name familieleden van betogers die tijdens de opstand tegen Mubarak zijn gedood. Ze vinden dat er nog maar weinig is veranderd sinds de president in februari na 18 dagen protest werd verdreven. De politie heeft het centrale plein in Cairo inmiddels afgegrendeld om te voorkomen dat er nog wordt betoogd. Venezuela heeft nieuwe foto's en een video gepubliceerd van president Chavez. Daarmee wil de regering de geruchten uit de wereld helpen dat Chavez ernstig ziek is. Die geruchten doen de ronde sinds hij eerder deze maand naar Cuba ging voor een operatie. Na die operatie verscheen hij niet meer in het openbaar en dat is ongebruikelijk voor Chavez. In het filmpje dat op de Cubaanse staatstelevisie werd uitgezonden heeft Chavez een ontmoeting met oud-president Fidel Castro. De beelden zouden eerder op de dag zijn opgenomen. Volgens een officiële verklaring herstelt de Venezolaanse president goed van de operatie. De PVV dreigt opnieuw de gedoogsteun in te trekken als het kabinet extra moet bezuinigen vanwege de leningen aan Griekenland. Bij een faillissement van Griekenland zou Nederland definitief geld kwijtraken en de PVV is bang dat er dan extra moet worden bezuinigd. In een debat in de Tweede Kamer legde minister De Jager uit dat de leningen aan Athene gewoon blijven staan en dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat Nederland extra zou moeten bezuinigen. De komende ochtend praat de Kamer verder met De Jager over de hulp aan Griekenland. Het weer verspreidt over het land nog enkele onweersbuien. Minima vannacht rond 18 graden. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon door.